Dit is Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. De Molukse motorclub Satudara heeft een afdeling geopend in Antwerpen. Het is nog niet duidelijk waar het clubhuis komt in de stad. Er zijn berichten dat de Antwerpse afdeling voorlopig vanuit Bergen-op-Zoom wordt geleid. In Antwerpen zitten afdelingen van de motorclubs Bandidos en de Outlaws. Mogelijk stapt een van deze clubs over naar Satudara. In Nederland zijn er al langere tijd spanningen tussen Satudara en de Hells Angels... Ook in België wordt nu gevreesd dat de spanningen tussen de motorclubs tot incidenten zal leiden. PVV-Kamerlid Dion Graus geeft de strijd voor de dierenpolitie niet op. Een echte ridder verliest nooit. Ze kunnen me neersabelen, maar ik ga gewoon verder, zei hij in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Graus was de grote voorvechter van de dierenpolitie die onder de gedoogcoalitie van VVD, CDA en PVV werd opgericht. Nu die coalitie niet meer is, wil het CDA van de afspraken af. Graus is daar woedend over. Hij spreekt van een afrekening met de PVV over de rug van de dieren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de regering van Birma opgeroepen om door te gaan met de democratische hervormingen. Ook moeten de vredesafspraken met etnische minderheden worden versterkt. Ban brengt een tweedaags bezoek aan Birma. Vorig jaar maakte het militaire regime in Birma plaats voor een nieuwe regering. Die voerde een groot aantal economische en democratische hervormingen door die het land drastisch hebben veranderd. Zo zijn er politieke gevangenen vrijgelaten, is de censuur verminderd en mogen er vakbonden worden opgericht. In Enschede zijn er relatief veel agenten op de been voor de wedstrijd van Ajax tegen FC Twente. Aanleiding is het mogelijke kampioenschap van Ajax. Ajax-supporters hadden opgeroepen om massaal naar Enschede af te reizen... omdat bij een eventueel kampioenschap vandaag en morgen geen huldiging in Amsterdam is. Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen worden teruggestuurd. Het weer... Bewolkt en vanuit het zuiden buien, plaatselijke kans op het onweer. Maximum temperatuur 19 graden. Dit, is het, dit was Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A12 Den Haag richting Utrecht vanwege de werkzaamheden tussen Reewek en Nieuwebrug 2 kilometer. Richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwebrug 2 kilometer. De rechte is dicht, daar wordt een vangrail gerepareerd. Op de A16 Rotterdam-Breda bij de afrit Rotterdam Centrum 2 kilometer op de parallelbaan. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en knooppunt Eemnes 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A28 dit weekend bij Utrecht.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 征服。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 running high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 I feel piace così. mi piace. Het ritme van zon.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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 to show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 safe to shore Though the truth may vary This ship will carry on Why be safe to shore